Jan van der Putten met het NOS-journaal. Landen zijn verplicht om het klimaat te beschermen en een schone leefomgeving te garanderen, zegt het internationaal gerechtshof in Den Haag. Doen ze te weinig tegen de uitstoot van broeikasgassen, dan begaan ze mogelijk een onrechtmatige daad. Het gerechtshof zegt dat in een lang verwacht gezaghebbend advies over klimaatverplichtingen van landen. Inwoners van Vanuatu waren naar het hof gestapt. Hun eilandengroep in de Stille Oceaan wordt ernstig bedreigd door de almaar stijgende zeespiegel. De Tweede Kamer komt niet terug van zomerreces om te debatteren over Gaza. Een voorstel hiervoor van D66 en GroenLinks-PVDA kreeg niet voldoende steun. Directe aanleiding voor het voorstel was de noodkreet van hulporganisaties... over de erbarmelijke humanitaire situatie in de Gazastrook. De twee partijen wilden demissionair buitenlandminister Veldkamp aansporen... tot meer actie in de EU. Vorige week werd de EU het niet eens over maatregelen tegen Israël. De officier van justitie eist 15 maanden cel tegen een man voor seks met een Shetland pony. Hij zou het dier acht keer hebben misbruikt, ook toen ze drachtig was. De man van 38 uit de Kwakel geeft het misbruik van de pony toe. Hij zou het misbruik ook hebben gefilmd. George Kooijmans van de Golden Earring wordt in besloten kring begraven. Dat heeft zijn familie laten weten. Kooijmans overleed vanmorgen aan de gevolgen van ALS op 77-jarige leeftijd. Een datum voor de uitvaart is niet bekend. De Belg Mark Brijs is opgestapt als bondscoach van Cameroen. Als reden noemt hij dat hij al twee maanden geen salaris heeft gehad, net als zijn stafleden. Brijs was sinds vorig jaar coach van Cameroen en lag geregeld in de clinch met de voetbalbond.